Je hoort minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Het ingewikkelde van dit onderwerp is dat ik er natuurlijk maar heel beperkt over kan praten. Waar het hier om gaat eh, is dat dit mensen zijn die diplomaat op hun visitekaartje hebben staan, maar die bezig zijn met het eh, verzamelen eh, van inlichtingen. We hebben zojuist aan de Russische ambassadeur te verstaan gegeven dat zij binnen twee weken Nederland moeten verlaten. In steeds meer Europese landen worden Russische diplomaten uitgezet. Zoals in België, daar moeten 21 diplomaten hun spullen pakken. Hoekstra houdt er rekening mee dat Rusland nu ook Nederlandse diplomaten gaat uitzetten. Het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne zit er na vier uur onderhandelen op. En de eerste geluiden zijn voorzichtig positief. Misschien ontmoeten president Poetin en Zelensky elkaar binnenkort ook, vertelt correspondent Mitra Nazar. Daar heeft het Oekraïense team eh, nu ook weer een opmerking over gemaakt. Omdat ze op zich wel klaar zijn eh, voor zo'n ontmoeting op het allerhoogste niveau. Hè. Ehm, eh, maar aan de andere kant vinden ze dan ook dat daar eerst wel wat akkoord, wat overeenkomsten op papier moeten staan voordat dat kan gebeuren. Rond Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, gaat een deel van de Russische troepen weg. Dat heeft een Russische vice-minister van Defensie na de onderhandelingen gezegd. Jongeren zijn vaak het slachtoffer van fraude, hebben onderzoekers van de Universiteit Twente uitgezocht. Jongeren zijn dus vaak de dupe, dat komt omdat ze veel online bestellen. In 2020 was ongeveer 1 op de 6 Nederlanders het slachtoffer van fraude. En beschuit met muisjes in safaripark Beekse Bergen. Daar is een okapi geboren. Hij heet Dex en het gaat goed met hem. Het dier komt in het wild alleen voor in de regenwouden van Congo in Afrika.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 Een half uur vertraging door een spoedreparatie. En de andere kant op, dus de A10 Zuid richting de A10 Noord tussen Knoppen de Nieuwe Meer en Durgerdam. 25 minuten vertraging door bergingswerk en een spoedreparatie na een ongeluk. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Sandpoort en IJmuiden 2 kilometer.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 zijn de eerste geluiden voorzichtig positief. Maar na vier uur praten zijn er geen afspraken gemaakt over een staakt het vuren. Het aantal geregistreerde positieve coronatests is afgelopen week opnieuw flink gedaald, meldt het RIVM. Er werden ruim 216.000 positieve tests gemeld, bijna een derde minder dan een week ervoor. Ook werden er minder coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In Hardenberg zijn op een begraafplaats 15 graven vernield. Op foto's die de politie op sociale media heeft gedeeld... is te zien dat meerdere grafstenen op hun kant liggen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en in het zuiden kan wat regen vallen.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 <laughs> Bring this back with a lot of devotion. just to gain it two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass.